Jan Bonenbakker met het NOS Journaal. De bestaande woningvoorraad moet beter worden benut, zei Rijksbouwmeester Francesco Veenstra in Nieuwsuur. Bijvoorbeeld door huizen te splitsen kunnen veel woningzoekenden snel aan woonruimte geholpen worden. Rijtjeshuizen zijn daarvoor heel geschikt, zei hij. Splitsen gaat volgens de Rijksbouwmeester een stuk sneller dan nieuwbouw... en zou daarom door het kabinet moeten worden gestimuleerd. Het Kamerdebat over de regeringsverklaring gaat vandaag verder. Gisteren werd duidelijk dat sommige oppositiepartijen fel van leer trekken tegen het voorgenomen beleid van de minderheidscoalitie, terwijl anderen openstaan voor samenwerking om het beleid bij te stellen. De coalitie is bereid om over de AOW-leeftijd te praten met de SGP en de groep Marcus Sower en over het armoedebeleid met de ChristenUnie, GroenLinks PvdA en 50PLUS. Vandaag zal premier Jette reageren op vragen die zijn gesteld... en er wordt gestemd over de ingediende moties. De Amerikaanse oud-minister Larry Summers stopte op Harvard vanwege zijn banden met Jeffrey Epstein. Hij bleef nog jaren contact houden met de zedendelinquent nadat hij was veroordeeld. Zo vroeg Summers onder meer versiertips aan Epstein. In hun mailwisseling spraken ze denigrerend over vrouwen. Voor zover bekend heeft Summers geen strafbare feiten begaan. Vanwege de kwestie gaf de 71-jarige econoom al geen les meer aan Harvard. En binnenkort vertrekt hij helemaal. Hij was minister van Financiën onder president Clinton. In de tussenronde van de Champions League hebben vier clubs zich geplaatst voor de achtste finales.